9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Een 61-jarige man uit Drenthe die in juni werd aangehouden... voor het bedreigen van mensen die meewerken aan de bouw van windmolenparken... is vrijgelaten. Hij hoeft niet langer in voorarrest te blijven, maar blijft wel verdachte. Een 58-jarige man uit Groningen blijft wel vastzitten. Zijn voorarrest is met 60 dagen verlengd. De man van 22, die vorige week werd aangehouden met een meisje van 17 in zijn kofferbak blijft twee weken langer vastzitten. Hij wordt verdacht van bedreiging en mishandeling. Maar volgens de rechter is er te weinig bewijs om hem vast te houden voor ontvoering. Het meisje zou hebben verklaard dat ze vrijwillig in de kofferbak lag... omdat ze niet door de politie ontdekt wilde worden. Duitsland sluit zich niet aan bij de marinemissie die de VS wil beginnen in de straat van Hormuz. De Amerikanen willen met een internationale missie de scheepvaart daar beschermen tegen acties van Iran... Maar Duitsland vindt dat de crisis niet militair kan worden opgelost. En dat verdere escalatie rond Iran moet worden vermeden. Duitsland heeft daarom samen met Frankrijk gekozen voor diplomatiek overleg met Iran. En de laatste onderhandelingsronde in het handelsconflict tussen de VS en China heeft geen resultaat opgeleverd. Bij de gesprekken in Shanghai zou China bereid zijn geweest om meer Amerikaans veevoer te importeren, maar dat is niet vastgelegd. Waarschijnlijk gaan de gesprekken verder in september. Voorafgaand aan het overleg was president Trump erg negatief. Hij zei dat de Chinezen hun beloften niet nakomen... en opzettelijk onderhandelingen vertragen. China zei vandaag dat de VS er beter aan zou doen... om meer oprechtheid en integriteit bij de onderhandelingen aan de dag te leggen.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 I know that I on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a you'll never find another like me. another like me. <laughs> never find another like me. <laughs> like me.